4 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Staten eisen dat Rusland onmiddellijk een Oekraïense helikopterpiloot vrijlaat. De vrouw werd afgelopen zomer door pro-Russische rebellen in Oekraïne gevangen genomen en naar Rusland gebracht. Volgens de VS handelt Rusland niet in de geest van het onlangs gesloten akkoord als het de piloot niet snel laat gaan. Rusland zegt dat de helikopterpiloot betrokken is bij de moord op twee Russische journalisten in Oekraïne. Volgens de Amerikanen ruimt het gedrag van Rusland op meer punten niet met de afspraken die donderdag zijn gemaakt. Zo zou Moskou de separatisten blijven bewapenen. Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd moet het staakt het vuren in Oekraïne van kracht worden. De Iraanse geestelijk leider Khamenei heeft president Obama een brief geschreven. Volgens de Wall Street Journal reageert Ayatollah daarmee op een brief die Obama hem in oktober stuurde. Een Iraanse diplomaat heeft tegen de krant gezegd dat de brief van Gamenei respectvol is, maar dat er geen concrete afspraken in worden voorgesteld. Het Witte Huis wil niet reageren op het bericht. Volgens de Wall Street Journal werd in Obama's brief gesuggereerd dat de VS en Iran zouden kunnen samenwerken in de strijd tegen islamitische staat als er een nucleair akkoord komt. De nominaties voor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs zijn bekend. Actrices Halina Rijn, Chris Nietveld en Marieke Hebink zijn genomineerd voor de Theodor... En de acteurs Ramsi Nasser, Victor Leu en Hayo Bruins maken kans op de Louis door. Rijn speelt de rol van Maria Stewart in het gelijknamige toneelstuk. Nietveld speelt in datzelfde stuk de rol van Elizabeth I. Hebing speelt de titelrol van Medea en Nasser speelt in de Fountainhead. Leu vervult een rol in de Verleiders en Bruins speelt in Welkom in de Familie. De nominaties werden bekendgemaakt in het radioprogramma Opium op 4.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 Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. We men are cut in half, children watching all this. Your body shine is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. work. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would.